heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angel learns.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

In Japan is voor een derde kerncentrale de noodtoestand afgekondigd. Er waren al grote problemen in twee centrales bij Fukushima. In één daarvan was gisteren een ontploffing in een reactorgebouw. En daarna ontstonden er in twee andere reactoren van die centrale ook problemen. De noodkoeling viel uit en datzelfde gebeurde vanmiddag bij een reactor in Onagawa. Volgens de eigenaar van de centrale is het stralingsniveau gestegen tot boven het Japanse wettelijk maximum. De problemen in de kerncentrale zijn een gevolg van de verwoestende aardbeving en tsunami die Japan eergisteren troffen. Een man uit Alkmaar heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan twintig auto's vernield. Hij sloeg van alle auto's de achterruit in. Getuigen die een man met een stuk hout hadden zien lopen belden de politie en die kon hem even later in de buurt aanhouden. In dezelfde buurt werden twee auto's in brand gestoken en de man heeft de vernielingen bekend, maar de politie weet nog niet of hij ook verantwoordelijk is voor de autobranden in Alkmaar. De Nederlandse vrouwenploeg heeft op het WK afstanden in Insel zilver gewonnen op het onderdeel ploegenachtervolging. Het goud ging naar Canada. Duitsland veroverde brons. Jan Smekens eindigde op de 500 meter als derde. De Koreaan Kyuyuk Lee won de wereldtitel. Bij de vrouwen won de Duitse favoriet Jenny Wolf het goud op de sprint. En beste Nederlandse was Annette Gerritsen. Ze werd vierde.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 上。 décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres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 money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 www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 FM together now. All together now.